uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De republikein Jeb Bush doet mee aan de race om het Amerikaans presidentschap. De voormalige gouverneur van Florida gaat dit op 15 juni officieel aankondigen. Bush wordt gezien als een van de belangrijkste tegenstanders van Hillary Clinton. Hij komt uit een presidentiële familie. Zijn vader was president en zijn broer George was president. Jeb Bush is de elfde republikein die presidentskandidaat wil worden. Ook Donald Trump gaat zich waarschijnlijk nog kandidaat stellen. Het overleg over de Griekse schuldencrisis wordt binnen enkele dagen hervat, misschien morgenavond al. Dat zegt minister Dijsselbloem. Het overleg gisteren leverde geen concrete afspraken op, maar de deelnemers toonden zich na afloop voorzichtig positief. Volgens Dijsselbloem is in kaart gebracht waar de laatste grote meningsverschillen zitten. Een Jumbo-filiaal in de stad Groningen is afgelopen zondag beschadigd door een ontploffing. Zondagnacht hoorden buurtbewoners een harde knal in de buurt van de supermarkt aan het Overwinningsplein. De politie heeft toen niks kunnen vinden. Winkelpersoneel ontdekte maandag dat er schade was aan een kozijn en raam. Begin mei werd er een explosief gevonden bij een ander filiaal van de supermarkt in Groningen, maar dat is niet afgegaan. De politie vermoedt dat er verband bestaat tussen beide incidenten en werkt met twintig rechercheurs aan de zaak. Onderwijzers op de basisschool moeten op zonnige dagen leerlingen insmeren tegen zonnebrand, vindt KWF Kankerbestrijding. Behalve de ouders zijn ook scholen verantwoordelijk voor de bescherming van kinderen tegen de schadelijke werking van de zon, zegt een woordvoerder van KWF. Ouders moeten er op zonnige dagen voor zorgen dat de kinderen ingesmeerd op school komen, vindt KWF. Maar omdat zonnebrandmiddel halverwege de dag is afgespoeld of weggeveegd, moet de school ervoor zorgen dat de kinderen weer zijn ingesmeerd voordat ze op het schoolplein gaan spelen. Het weer volop zon. Morgen is het vrij zonnig. Met in het westen ook enkele wolken. Het wordt zeer warm, 27 tot 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten over het land. Zaterdag trekken de buien snel weg, waarna het weer zonnig wordt... en het wordt het weekende 17 tot 22 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Muiden 5 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Muiden 7. De A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen 10 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Knopendel 9. A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Holendrecht en Alsmeer 9 kilometer. Daar zat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor Diemen 4. Op de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Oost aan de Werf 8 kilometer file richting Zaanstad. Op de A12 Den Haag richting Utrecht voor Harmelen 9 kilometer. Daar staat een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein 7. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 12 kilometer. Daar staat een kapotte auto op de rechte rijstrook.